Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Noorwegen wordt de winning van olie en gas om middernacht mogelijk volledig stilgelegd. Aanleiding is de staking op de booreilanden, die nu twee weken duurt. Werknemers willen vanwege hun zware werk vijf jaar eerder met pensioen dan andere Noren op hun 62ste. Door de staking waren al verschillende booreilanden stilgelegd. De Noorse olieproductie was de afgelopen tijd zo'n 13% minder dan normaal. Het zijn zo'n 2 miljoen vaten olie per dag. Noorwegen is na Rusland de grootste olie- en gasproducent van Europa. De staking leidde de afgelopen tijd tot een verdere stijging van de olieprijs. Spanje krijgt van Europa een jaar extra om het begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Volgens diplomaten wordt het morgen besloten op een bijeenkomst van de 27 Europese ministers van Financiën. Het uitstel betekent dat Spanje uiterlijk in 2014 aan de Europese limiet moet voldoen... Aan het uitstel is wel de voorwaarde verbonden dat Spanje nog meer bezuinigt dan het land eerder heeft aangekondigd. Op alle bussen in het streekvervoer komt cameratoezicht. De chauffeurs krijgen een knop met een verbinding naar de meldkamer. Dat heeft minister Spies afgesproken met streekvervoerders en andere betrokkenen. Ook is afgesproken dat OV-bedrijven niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. Zo moet worden voorkomen dat ze bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen om op die manier bij aanbestedingen de goedkoopste te zijn. In de Tour de France heeft gele truidrager Bradley Wiggins de leiding in het algemeen klassement verstevigd. De Brit won met overmacht de negende etappe, een tijdrit over 41,5 kilometer rond Besançon. Ploeggenoot Christopher Froome maakte het succes voor de Skyploeg in de tijdrit compleet met een tweede plaats.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 Normaal gesproken als je cd's hebt van de Eagles van jaren geleden... was het vaak altijd dezelfde muziek in een ander jasje. En dan ineens een helemaal nieuwe cd met nieuwe tracks. En dat werden meteen ook hits. Onder andere dit nummer. Being Fabulous. The Eagles met uh, ja, liedzanger Dan Henley natuurlijk. Hè? Het is door hen geschreven samen met uh, Glenn Frame. En dit, dit is Elton John. It must have lost in the wind. van de latere cd's van deze Elton John, The Captain and the Kid. Eh, I Must Have Lost It in the Wind. Misschien herkent u eh, deze muziek meteen hè, als u de eerste toontjes hoort. De muziek van Ayo. Down on My Knees was eh, misschien wel haar grootste hit van deze cd, maar dit vind ik ook een leuk nummer. Real is Life. Some people say good to let them know everything about me. And they say one day they'll use every little thing against me. But I don't mind, maybe they're right. That's just how it is, and I got nothing to hide. I live my life the way I want, I got nothing to hide. They should know that life is real. I live my life the way I want. I got nothing to I can feel no fault. I am heel deze cd vol hoor, met de mooie muziek van Ayo. De cd draagt gewoon haar eigen naam en is een aantal jaren geleden verschenen. Deze jongeman heeft vorig jaar wat eh, problemen gekend, financieel. Want het bedrijf waar hij getekend had is failliet gegaan. Jan-Willem Wah. Je hebt me besodemieterd en bedrogen zonder op te kijken, keihard in mijn droge ogen. Dat zoveel schoonheid tegelijk ook zo lelijk kan zijn. Het was mooier dan mooi en beter dan goed. Alle clichés zijn nu te maken, maar als het dan echt moet ik van jou en jij van mij. Zo simpel had het kunnen zijn. Ik ben niet de enige, de eerste of de laatste. Ik maak me geen illusies, die bewaar ik voor Ik ben nog lang niet klaar met jou, dat kun was naïef en te goed geloven. De brave katholiek die ze vragen overboden. Er steeds vanuit gegaan dat je altijd, altijd naast me zou staan. En het felle tegenlicht van verblindende euro's in verschiet echt je idealen vervagen. Echt veel anders was het niet. Er zou een zin van allemaal kunnen zijn, maar is van mij. Ik ben niet de enige the mijn eerste reactie was toen eh, die firma failliet ging van... Potverdorie nog eens aan toe. Nou ja, en zo kan ik me wel voorstellen dat hij nog heel wat eh, woorden gebruikt heeft. Deze Jan-Willem Wa, zonder om te kijken, een ehm, maatpak en Blackberry Boys Blues. Zo is de, de ondertiteling van eh, dit nummer. Hierin eh, heeft hij alles geschreven wat, wat hij voelde op het moment dat hij te horen kreeg dat die firma dus echt helemaal ja, naar zijn grootje was. Hè. Unwind, zo heet de cd van Van Velzen die hij uitbracht in 2008. Dit is Rise. 12 tracks plus een bonus track op deze cd Unwind van Van Velzen. Dit is een dame met een eh, kristalheldere stem. Hè? Celine Dion. A New Day Has Come, zo heet de cd. En ik draai daarvan de mooie track. A New Day. my tears Let it fill my soul and drown my fears Let it shine Limburg, die eh, zeggen het gewoon voor deze nacht. Oftewel in het dialect. ze steken het niet onder stoelen of banken hoor, maar ze willen gewoon hebben dat u aan de luidspreker zit. Ik wil die. Ik val echt niet op alles. Op al die kwaliteiten die ze zonder meer bezit. Dan zien we best dingen. Wil ze met twee mensen in het staat goed genoeg om goed alleen te zien. De kans erbij. scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man.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 Dat is de volledige titel van dat liedje. Willie Nelson heeft het jaren geleden ooit geschreven. En Elvis die zei van ja, dat ga ik eens op mijn repertoire zetten. Hij heeft het ook gezongen. Funny how time slips away. En dan kan het zomaar gebeuren dat een Nederlander, Lee Towers, zegt van... ik ga liedjes zingen van die Elvis Presley. En daarom krijg je dan datzelfde nummer, maar nu uitgevoerd door Elvis, eh, door Lee My, been a long time How am I doing? as I'll see Kijk, als je vergeet je telefoon uit te zetten. Hè? Dan gaat eh, tijdens het opnemen van een programma je telefoon en dan ben je even gewoon helemaal eh, in de war. Dit was in ieder geval uh, Lee Towers. Hij zingt liedjes van Elvis Presley, waardoor hij dus ook dit How Times Slips Away van niemand minder dan Willie Nelson ook nog eens een keer op cd heeft gezet. En deze formatie die is al jaren niet meer in de picture.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 Can't you find a little room inside for me? You'll be right and understood. See, I want. came back for Ik draaide daarnet een nummer van eh, Lee Towers en toen dacht ik ineens bij mezelf van jaren geleden heeft hij ook nog eens een keer een prachtige cd uitgebracht. Hè? En dat waren allemaal eh, ja, nummers met country uitstraling. Hij noemde de cd ook Country Roads. En dit is misschien wel een van de mooiste nummers op die cd. It Turns Me Inside Out, geschreven door Jimmy Crutchfield. In a way it's over Even though it's gonna hurt me Once you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it on my own Loving you to me came easy now losing you will change my life, no doubt. In a way, I'm glad it's over, and in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better even though there's nothing good at our goodbye what I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you but I guess that's what goodbye is all about. the love of heartaches on the ever. And I can't say I look forward to those nights I'd be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. No doubt. Oh. goed herinneren dat eh, hij deze cd gepresenteerd heeft in 1999 eh, alweer jaren geleden. Maar het is een prachtige cd en eh, daar staan ook nog nummers op die hij samen gedaan heeft met de producer van deze cd.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 And heaven helps us souls to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him. she knew he couldn't learn away from home. And by the time she wore oceans more she needs and precious pearl.